Van 5 uur s middags tot 5 uur s ochtends gaat er een hoop dicht, zegt verslaggever Ardy Stemerding. Restaurants, cafés, bioscopen, eigenlijk bijna alles gaat dicht. Alleen essentiële winkels die blijven open. En dan heb je dus over supermarkten bijvoorbeeld. En in die zin kan je zeggen dat die term avondlockdown, die je de hele tijd hoort, best wel goed eh, de lading dekt. Ook voor veel sporters is er slecht nieuws. Sportscholen gaan s'avonds ook dicht. En amateursporten in teams mag ook niet tijdens de avondlockdown. De maatregelen gaan zondagmiddag om 5 uur in en gelden minimaal voor drie weken. In Den Haag bereiden ze zich voor op rellen vanavond. Tijdens de vorige persconferentie was er in de stad een coronaprotest. Demonstranten bekogelden toen de politie met stenen en vuurwerk. En ook vanavond worden er relschoppers verwacht. Een aantal kroegen en restaurants sluiten eerder de deuren. Nou ja, ik hou me hart heel erg vast wat er vanavond gaat gebeuren... als we gezien hebben bij de laatste drie persconferenties. We gaan uh, eind van de dag alles binnenhalen. Ehm, normaal gesproken staan eh, eh, alle terrasstoelen en tafeltjes gewoon eh, buiten. Maar ehm, vandaag gaan we we toch even voor de zekerheid allemaal binnenzetten. De politie staat klaar om in te grijpen als dat nodig is. Ook in Maastricht houden ze rekening met rellen komend weekend. Daar is de noodverordening ingegaan, net als in meerdere andere Limburgse gemeentes. De politie mag mensen fouilleren, je mag niet in groepen op straat staan... en je mag geen gezichtsbedekkende kleding dragen. KLM gaat reizigers oppikken die in Zuid-Afrika vastzitten. Er geldt nu een vliegverbod vanwege een nieuwe variant van het coronavirus... die waarschijnlijk heel besmettelijk is. Mensen die toch teruggehaald moeten worden... moeten wel een negatieve PCR-test hebben en direct in quarantaine. Wanneer KLM de kant op vliegt, is nog niet bekend.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 was een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. look in the eye in my young life and I know something Hey, sucker. around town a while So I greeted you with an annoying smile When I saw that girl upon your arm I knew she would find your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town, let's hit boy, and what's with the frown?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 In Maastricht, Sittard Geleen, Stijn en Beek is vandaag een noodverordening afgekondigd... hebben de burgemeesters van de vier gemeenten besloten... naar aanleiding van berichten op sociale media en de rellen van afgelopen weekend, zoals in Stijn. De politie houdt rekening met onaangekondigde demonstraties en mogelijk rellen... na de coronapersconferentie van vanavond. En ook komend weekend denkt de politie dat het druk wordt... met onder meer demonstraties, acties en evenementen. Portugal of Italië gaat volgend jaar niet naar het WK voetbal in Qatar. Beide landen zijn bij de play-offs in dezelfde groep ingedeeld. Er zijn drie groepen en per groep plaatst zich maar één land voor Qatar. Het weer bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten en oosten kan wat natte sneeuw vallen. Morgen is het bewolkt met kans op winterse buien en dan wordt het zo'n 5 graden.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 your love. that I will love you endlessly. If you'd only Something evolved. Hustle, I got it, just stay close enough to get it. Don't slow. Drive it, clean it, lights out, bleed it, spend the last though. In your pocket.